als bewindsman in het vorige kabinet de AIVD onderzoek wilde laten doen naar Wilders. Verhagen zou het voorstel voor het uitkomen van de film Fitna hebben gedaan, maar dat voorstel zou niet zijn gevolgd. De Tweede Kamer wilde daar opheldering over. Donner schrijft nu dat Fitna een situatie zou hebben kunnen scheppen waarin leven en veiligheid van Nederlanders in gevaar kwamen. De in opspraak geraakte PVV'er Van der Stoep neemt opnieuw zijn zetel in het Europarlement in. Van der Stoep stapte in augustus op nadat hij onder invloed van alcohol een ongeluk had veroorzaakt. Door een uitbreiding van het aantal parlementszetels krijgt de PVV er één extra zetel bij. Die positie wordt volgens de regels als eerste aan Van der Stoep aangeboden. Die heeft bekendgemaakt graag terug te willen keren in Brussel. Het is niet bekend of hij namens de PVV of namens zichzelf aan de slag gaat. De PVV wil nog niet reageren. Door de harde wind zijn op Schiphol bijna alle vluchten vertraagd. De gemiddelde vertraging is drie kwartier met uitschieters naar een paar uur. Tientallen vluchten zijn geannuleerd, vooral vluchten in Europa. Het KNMI waarschuwt voor vanavond een westerstorm met aan de kust kans op windstoten van meer dan 100 km per uur. Het weer, veel wind, vooral in het noorden ook kans op buien. Later overal droog, morgen eerst droog, maar later ook regen. In de middag opnieuw stevige wind, temperatuur morgen tussen 8 en 10 graden. Dit, is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Knobbert Hoevelaken en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Op de A4 draag Amsterdam tussen Knobbert Mislausplein en Zoeterwoude 11 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Sier. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Papendrecht 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. A27 Utrecht richting Breda voor knooppunt Everdingen 4 kilometer en bij voor de brug bij Gorkum 6. A28 Amersfoort Utrecht voor Utrecht 4. En een lange file op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knoop Vaanplein en de Haringvlietbrug 18 kilometer.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 Begin van deze maand, toen heb ik een dame uit Amerika ontmoet. Ze woont al een aantal jaren hier in Nederland en maakt ook haar muziek hier in Nederland. Even geleden heb ik haar gebeld en naar wat dingetjes gevraagd. Geniet u van de stem en de muziek van Katie Leeds. Jij bent een, een Amerikaanse dame die naar Nederland is verhuisd. Ja. Hoe, kom jij, hoe kom jij in Nederland terecht? Ja, door de liefde. Mijn man is Nederlands en eh, ik heb hem ontmoet op school in Amerika. Allebei in, uh, eh, op een muziekschool. En eh, ja, en toen ja, hadden we een relatie en in 2005 ben ik naar Nederland verhuisd. Maar je, je, kon, je kon Amerika wat eh, de muziek toch niet missen, denk ik? Ja, nou, soms wel. Maar, maar toen was het niet echt van plan om muziek en zo te maken. Dat was, uh, dat was pas begonnen in Nederland. Ah, naar Nederland was een, was een grote stap voor mij natuurlijk. En eh, ik mocht niet werken het eerste jaar. Dus eh, ik zat thuis in mijn eentje. En toen was het echt begonnen met mijn eigen nummers eh, schrijven. Ik lees ook in, jou, in jouw bio dat jij de, de, de, de verhuizing naar Nederland en jouw leven in Amerika gecombineerd hebt in jouw muziek. Ja, ook. Ja, ook. Dat wel. Ik heb altijd tekst en zo geschreven in Amerika. Eh, maar nooit echt mijn eigen nummers geschreven. Het was altijd zo'n, ja, altijd tekst geschreven, maar dat is anders dan echt muziek eh, maken natuurlijk. En, eh, maar dat was echt begonnen hier in Nederland. En, en daarna ben jij weer teruggegaan naar Amerika in 2010 voor een maand. En daar heb jij een maand in New York en in Nashville gezeten om jouw eerste cd op te nemen. Ja, nou, dat klopt, ja. ja. Nou, uiteindelijk is mijn <laughs> cd klaar. Dit duurde heel lang tussen. Dus, eh, dus eh, ik ben in april 2010 naar New York gegaan en ehm, daar voor een maand eh, gebleven. En ja, ondertussen ben ik terug naar Nederland gekomen en al die kleine dingen afgerond. Als je nou naar die, eh, die cd kijkt, wat zou dan jouw, jouw meest eh, favoriete nummer zijn van die cd? Ah, Miles Away. Miles Away, de titeltrack van deze cd. Ja? ja. En dat heeft ook te maken met jouw vertrek uit Amerika en jouw verhuizen naar Nederland? Ja, ook. Ja, ook in gewone afstand. Dat heel veel mensen hebben met elkaar, weet je wel. Want mhm. ja, je, je woont niet in, in hetzelfde dorp of in de stad als iedereen ja, dus een familie of vriendin is altijd iemand die je achterlaat, zo, zo'n ding. Mhm. En uh, ja, ik heb Miles Away binnen, binnen een kwartier of zo geschreven, ja. home is where Eh, ik heb het eh, geschreven met een, een andere eh, vrouw, mm -hmm. Paula Valstein. we hebben het in New York geschreven, maar ik, ik, had, ik had altijd het idee dat ik wil zo'n nummer schrijven. En dan begon ze iets op de piano te spelen en dan was het echt eh, geboren, het nummer. Mhm, mhm. <laughs> Ja. Ja, zo, staat, zo staat er nog één nummer op, Little Miss Perfect. En Little Miss Perfect, ja, En toen hoorde ik jou zeggen van ja, in Amerika daar worden van die kleine meisjes worden daar uh, het podium op gedwongen. Ja. Om daar een mooie dame te zijn, terwijl ze zo jong zijn. En daar had jij een heel verhaal over toen jij eh, bij de Starrijders op het podium stond. Ja, nee, dat klopt. Ik zag uh, er is een programma op, uh, op TLC en het heet Toddlers and Tierra's. En uh, ik zat een dag en ik, ik, ik was zo verbaasd hoe het, hoe het allemaal hoe het allemaal gaat. Ik heb het een, een paar keer gezien, maar, maar het hele, hele show zat ik echt te kijken en, en al die meisjes waren het huilen en en die moeders waren boos omdat die, die meisjes uh, wou buiten gaan. En nee, je mag niet wies worden. En het was echt een, echt een drama. En ik, ik vond het zo vreselijk. En, en ja, toen heb ik het zo geschreven. Gewoon uh, wat, uh, wat er allemaal aan de hand was. geschreven, ja. je zei net al, een, Miles Away in een kwartier, dit nummer in no time. Ehm, vaak is het zo, de liedjes die je in een heel korte tijd schrijft, zijn vaak de beste liedjes die je in je hoofd hebt, hè? Nee, inderdaad, want dat is echt, um, ja, voor mij is dat echt een inspiratie, weet je wel. En het, uh, ik ben nooit op zoek voor dat. meestal uh, vindt inspiratie mij, weet je wel. It finds me, meestal. Of het is niet dat ik echt op zoek ben voor, voor iets of zo. Meestal zie ik iets en dan voel ik wat en dan schrijf ik iets en dan komt iets uit, meestal. Mhm. Mhm. En ja, als het niet zo is, dan is het echt een lange schrijfsessie, weet je wel. Als je echt op zoek voor iets ben, dan duurt het altijd langer. Maar voor mij is het meestal, ja, ik zie wat of uh, ik uh, maak wat mee en dan, uh, ja, voel ik voor mij om iets te verzinnen, weet je wel. Mm -hmm. Echt een mhm. verhaal. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet. <laughs> Eh. nou, nou zie ik in jouw bio ook dat eh, daar staat eh, een typisch Amerikaans country instrumenten als viool en mandoline. Toch is er zeer bewust gekozen voor het popgeluid. Heeft, heeft dat een beetje met jouw leeftijd te maken? Dat je toch ja, liever in de popmuziek zou zitten als in de countrymuziek zou zitten? Nou, ik, ik heb altijd gewoon popmuziek geschreven. Die country, uh, die, die country muziek was iets later gekomen. Van uh, Lady Antebellum, uh, Miranda Lambert, Sugarland. Ja, ik vond de die, die country, die, die country um, muziek ook heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik maak wel popmuziek. Dus daarom zei ik altijd, ik maak popmuziek met een country twist erbij. Ja, ik denk uh, dat de volgende album wordt echt een country album. Dat wil ik. <laughs> Want de meer, de meer dat ik die, die country, um, ja, uh, hoe zeg je dat? Die, die, die country aspect van het. Ja, ik vind country muziek echt super. Mm -hmm. vooral dat het zo eerlijk is, Het is echt zo... Yeah, this is for for Elika Country Ortiz. with it Elika? Is Aishin for all? And yeah, for myself and I. maar ben je niet bang dat je dan op een gegeven moment te poppy voor de country bent? En te country voor de pop? Ja, nou dat wel. Ik zit, ik zit precies op de grens. Dus uh, ja, soms is het echt zo... Uh, ja, ik zit precies tussen, weet je wel. Ik kan heel erg country, maar het kan ook met, met die pop, weet je wel. Mhm, dus... Mm ja, ik, ik, weet je wat? Ik, ik doe gewoon wat ik doe en ik hoop dat mensen dat leuk vinden. En als ze dat niet leuk vinden, dan ja, dan, kan ik ook niks aan doen, want weet je wel, ja, ik probeer eh, mijn eigen ding te doen. En ik vind dit hartstikke leuk wat ik doe. En uh, ja, ik probeer echt... Uh, ja, je, je vindt, wat ik een beetje uit jouw woorden begrijp, is dat je het leuk vindt om, om muziek te maken, om een cd op te nemen, om het door te geven aan de mensen. Maar of, het nou, of je, je hoeft er niet van te leven. Ja, nou, <laughs> dat wil ik graag, maar eh, <laughs> nee, ik wil, ik wil wel dat mensen mijn nummers leuk vinden zo, maar ja, ik, ik bedoel, uh, dit is altijd uh, moeilijk om iedereen te please everybody. Dus, mm ja, ik vind dit gewoon ja, een leuke soort combinatie, weet je wel, van die pop country. Nou, Taylor Swift, zij doet dat ook. Uh -huh, nou, uh-huh. zij, is, eh, zij is wel jong, maar ik vind haar echt een eh, goede singer-songwriter. -huh. Zij uh-huh. kan heel goede nummers schrijven en nou, zij maakt ook eh, country pop muziek en zij is het beste ja, artiest nou in Amerika. Dus ja, daar is wel, maar zit ook op die grens van die country pop. from my tongue Kinda like a loaded gun I can't be myself when I'm with you So I pretend that I'm okay with all different version. je zegt nu, eh, die zit ook op de grens van die country pop, Maar ik denk dat het heel veel mensen hebben op dit moment. In Amerika ook. Ja, ook in Amerika is het wel, uh, van die country pop is het wel, uh, is het wel een populair... Uh, Muzieksoort geworden. Ja, als mensen aan country music denken, denken ze altijd van die, van die klassieke mhm, country, mm je wel. Maar er mhm. zijn zoveel verschillende soorten country. Uh en uh, ik vind de moderne country echt leuk. Vind ik Keith Urban en Lady Antebellum. Mm -hmm. Ja, het is echt maar het, is, heeft iets anders. Het heeft uh, ja, dat echte eh, country gevoel. Ja, ja, ja. Even tussendoor. En dat vind ik, dat vind ik hartstikke leuk. Who do you think you're talking to? In that tone of voice Oops, did I say that? I'm sorry, but I meant that speaking, and everyone around. je hebt eh, nogal wat eh, tijd gedaan over deze cd. 2010 eh, ben je hem daar op gaan nemen. 2011 afgemixt en afgewerkt. Ja. En eind van dit jaar uitgebracht. Moeten we ook weer zo lang wachten op jouw volgende cd? Um, ehm, even kijken hoor. Ja, ik ben al bezig met mijn volgende <laughs> cd. ik ben nu al bezig aan het schrijven natuurlijk. Ehm, ik, ik zal het niet weten wanneer dat zal uitkomen. Ja, misschien ook eh, ja, misschien twee jaar of zo, of anderhalf. Ja, ik mhm. weet het niet. Dat ligt aan hoeveel geld uh, gaat verdienen. En, ja, het is altijd eh, een kwestie, ja. dan ga je hem ook weer opnemen in Amerika? Ja, misschien wel. Misschien in Nashville. Ja. Dus, eh, en, en, en dan nu mijn gewetensvraag. Zijn de studio's in Nashville beter dan hier in Nederland? Nee, weet je wat, het is gewoon anders. Ik vind niks beter als slechter. Ik vind het gewoon dat alles anders is. Gewoon eh, een andere, ja, andere soort eh, mensen, andere soort muziek, uh, background. Ja, het is uh, wel... Uh, ik, denk, want ik heb heb haar mijn mijn vocals eh, opgenomen in, eh, in de studio hier in Ramstone, in de Swamp Studio. Het was ook hartstikke goed daar. Het was echt eh, super en heel professionaal. En, die mensen waren ook heel goed. En ja, is niks beter of, uh, of slechter. Het is gewoon een andere gevoel, zeg maar. Mhm. zover dit interview met eh, Kaylee Lead. En als je nog meer wilt weten van deze dame, kijk dan gewoon over op haar website. Gewoon op kayleelead.com Hey God, I don't believe I ever thanked you For the time my brother got sick Wasn't sure he'd make it Then he finally pulled through Hey God, I want to thank you for my family They're healthy and they're beautiful We were gonna stop at two Now there's number three take good care of my nephew He was only 19, they say he didn't feel a thing Now he's there with you Hey God, you know what it's like to lose Someone who you truly love When you gave your son to us, you must have cried then too You says it's the end of time December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me shotgun, a rifle, and a four-wheel drive. A country boy can survive. Country boys can survive. I can plow field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bo We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country bones can give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can good friend in New York City.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 PvdA-leider Cohen wil nieuwe verkiezingen als premier Rutte in Brussel afspraken maakt... waardoor Nederland bevoegdheden overdraagt aan Europa... Zulke ingrijpende beslissingen moeten volgens Cohen aan de kiezer worden voorgelegd. Morgen en overmorgen praten de Europese regeringsleiders in Brussel over nieuwe maatregelen om de euro te redden. Duitsland en Frankrijk hebben al voorstellen gedaan om landen automatisch te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Hiervoor moet mogelijk het verdrag worden aangepast. Als Nederland zeggenschap kwijtraakt, wil de PvdA-leider dat er verkiezingen komen. Het kabinet heeft de steun van de PvdA nodig voor een meerderheid. Gedoogpartner PVV is namelijk tegen.